welkom in het derde uur van uh, Dex en Drums en Rockblog. Dat heb je niet vaak gezegd. Nee. Nee, hè? <laughs> Zomaar het derde uur. Ja. Ook wel, ook wel eens leuk. Ja. Dat is nog nooit, is eh, nooit nee. nog nooit gezegd zelfs. Nee. Ehm, nou ja, inderdaad, welkom, derde uur. Eh, de top 10 van 2009 volgens ons, waar ook volgens ons blijkt nu zomaar nog 10 andere platen bij hadden gekund. Ja. Maar ja. Zo blijft het, hè? Ja. <laughs> Zo blijft het. Eh, dit was eh, dan wel heel stom toevallig een plaat waar eh, niemand op gestemd heeft. Ja, dat vind ik wel, wel <laughs> Allemaal nul punten. Ja. Maar ja, waarom staat hij dan in, denken nu veel mensen? Nou ja, omdat nou we gewoon van tevoren hebben een selectie gedaan. Daar mocht je op stemmen. En we draaien ze alle tien. Zo is het. Ja. Dus. Maar Mos, I Like The Chemistry. Ik vond het wel opvallend eigenlijk. Ik had hier wel sowieso punten voor verwacht. Ja, ik je op moeten stemmen. <laughs> Goed punt. Ja, oké. Ehm, eh, om dan maar gelijk door te gaan naar eh, de, nummer 9 in de lijst. Eh, die heeft wel geteld één punt gekregen. Yay! Yay van Alex. Yay! <laughs> dat, dat waren de, de White Lies. Ja. Met Farewell to the Fairground. Maar één punt, dat valt mij dan weer tegen. Ja. Ik vind het wel een tof, nummer. Nou, dat, ja, dat... is ook wel een tof nummer. Maar ik vind White Lies eigenlijk niet zo'n hele goede band. Nee, oké, maar dat nummer vind ik wel goed. Ja, nee, dat klopt. Maar er waren betere nummers nou, daar heb je eh, ook gelijk in onze shortlist. Dus, ja, eh, dat, dat sowieso. Maar eh, omdat we ze gewoon alle tien draaien, heb je je wel. met jouw ene punt. Ja. <laughs> Toch de White Lies met Farewell to the Fairground. place like home. There's no place like home. working. vorig jaar was hij nog in de studio. Ja. Torre, Torre Florim eh, van de Staat. The Fantastic Journey of the Underground Man. Eh, alleen van, eh, van ons twee punten gekregen, Dave. Oh ja? Geloof je dat nou? Ja, drie van mij, één van jou. En Alex en Kelly, ja, die vonden het eigenlijk niks waard. Ja, ik vind het een, een leuk nummertje. Maar ik heb betere nummers voorbij horen komen. Nee, dat, dat, dat, is zeker waar. De, top vijf die hoor je tweede half uur uh, straks bij ons. En uh, we hebben de, de volgende, dat is de nummer, eh, ik moet even van 10, 9, 8, 7. Ja. Nummer 7. Dat is Mano, Mano Diao met Dance With die heeft dan voor mij dan weer een hoop punten Hoeveel punten heb jij dan gegeven? Wou ik vragen? Nou, ja, dat twijfelde ik. Ik, dacht eerst 10, maar... 10 was dus- nummer 1? Ja, maar ik, ik, eh, het was 10, 7, 5, 3 of 1. En ik heb er 5 aangegeven. Oké. Want 2009, eh, dat was dan uh, voor 501 het geboortejaar. Maar het was voor mij... huwelijksjaar, toch? Mijn huwelijksjaar en het geboortejaar van mijn zoon. Dus wat dat betreft is 2009 gewoon, überhaupt gewoon was een goed, jaartje jaar. voor je, ja. ja. En ehm, bij mijn vrijgezellenfeest, uh, toen was uh, Man uit Jou met Dance with Somebody net uit. En, ja. ik stond ergens in de kroeg en ik zei, joh, mag ik een verzoekje doen? En eh, ik zeg, dat wil ik heel graag horen. En niemand kende toen nog. En eigenlijk, uh, de, kroeg zat niet heel vol, maar de meeste mensen die, die waardeerden het, het, wel. En ik vond het zo tof om dan een half jaar daarna erachter te komen dat het gewoon dat nummer dat explodeerde gewoon. Ja. Dat is zo'n enorme hit geweest. Ja. En ja, ik moet nog steeds wel een beetje terugdenken van... zullen die mensen daar dan ook eh, gehad hebben van... Achteraf van, hé, hey, dat Die jongen hebt een eh, kijk op gehad. Ja. <laughs> maar, die denken nog vaak aan jou. Ja, ja, ja, dagelijks. Iedere keer bij mannen die jou, dan is het... Ah, die ene vrijgezel toen. Ja, ja ik was ook behoorlijk dronken. Dus misschien dat ze daar <laughs> even terugdenken. Maar dat weet je niet. Maar eh, nou ja, ik vond het dus lastig om, eh, om hier eh, maar vijf punten aan te geven. Maar er waren nog twee platen die ik, die ik beter vond. Dus, maar hij heeft wel redelijk wat punten van anderen ook gekregen, toch? Ja, van Dave dan weer 0 en van jou 3 en van Kelly 1. Dus nou, hè? een zevende plaats is, is, is prima. Man dat jou, Dance with Somebody. I'm gonna die. dat je daar niet op gestemd hebt. Ja, gewoon <laughs> blijven we bezig. <laughs> ja, dan blijven we bezig. Ja, smaken verschillen, dat heb je met dit soort stemmingen. Ja, eh, wat mij betreft is het wel een beetje een one-hit wonder, eh, ja. de Temper Trap. Ja. Sweet Disposition is een enorme, echt een enorme hit geweest. Maar daar, hebben ze, dat, ja, daar komen ze nooit meer overheen, denk ik. Nee. Ik vind live ook, ze zijn hele van lange uitgesponnen symfonische nummers, zeg maar. En ja, daar, moet je sowieso al van houden. Ja, je, moet wel echt goed zijn, wil je dat echt goed kunnen. Ja, dus ik, eh, ja, ik heb ze op Lowlands gezien, ik was niet zo onder de indruk. Nee. Nou, ik vind dit een heel goed nummer. Ja, zeker. de, nummer 6 eh, van 2009, volgens eh, onze lijst in ieder geval. Ja. Ehm, straks de top 5. we doen nog eventjes twee nummertjes tussendoor. Eh, we hebben nog één cover te goed, eh, Dave. Ja. Van jou. Ja, ik, eh, ja, wat moet je dan weer uitkiezen? Het Dat, is natuurlijk ook ehm, ja, zoveel goeds, zoveel slechts. maar ik, ik, wat ik al zei, van, ik hou ervan als het gewoon over een compleet andere boeg gegooid wordt. En dit is een nummer wat iedereen eigenlijk wel kent van Genesis, Land of Confusion. En alleen dan wordt het uitgevoerd door. ja, ik denk dat dat <laughs> op mijn PC is of zo. <laughs> Maar eh, dit is dan eh, uitgevoerd door, eh, door Disturbed. En jullie kijken allebei met grote vraagtekens van wie is dat dan? Nou, nee, zo kijk ik niet, want die hebben hele grote pinnen in, hun, ja, inderdaad, ja. in hun gezicht aan. Ja. Ah. Jij kent hem. Maar als je als band al zo heet, dan vind ik het al ja, een beetje disturbing, zeg maar. Het is eigenlijk een metal, metal band, nu metalachtig. En ze hebben eigenlijk op iedere plaat wel een, een cover staan. Ja. <clears throat> En eh, ja, dit is sowieso een hele toffe. En, eh, maar eigenlijk alle covers die zij doen zijn wel tof, omdat het gewoon zo anders is dan het origineel. En als je van die sound houdt, dan is het, uh, vind ik dat leuk. Ik ben dus, ehm, ja, Disturbed Land of Confusion. ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. Oh, die was opeens af. Ja, <laughs> dat is wel abrupt. La. La. ik was Iggy, Iggy, uh, Iggy eh, Pop, hè? Ja, ik mocht eh, nog een beste nummer en dat was het beste nummer wat ik mee had. Ja? Ja, nou, beste nummer wat je mee oh, had? Wat je mee had. Ja. Oh, lekker voorbereid dit. Ah, ja. Goede voorbereiding, hoor. Nou. Zo jammer dit. Spijker. maar ik, eh, ik, ik kan me voorstellen dat dit wel eh, in een potentieel lijstje zou kunnen staan. Want ja, hij staat is in een, echt een lijst eh, of nummer. Hij staat ook wel in mijn top 3 hoor. Oh, kijk. Dus stom toevallig, maar dan wel in de top 3. ik vind dat nummer Dog eigenlijk veel toffer. I wanna be a dog. Nee. Nee, ja. ik, nee ik, maar dat is niet dit, van Iggy, maar van de Stooges. Ja, dat klopt. Iggy in de Stooges, ja dat klopt. die vind ik toffer. Nou, ik vind deze toffer. Ach, <laughs> Ach ja, ehm, wij naderen een beetje het, einde al. Eh. Nou, ja, dat nog een half uurtje. Maar we moeten even je stempel maken, want we hebben nog eh, de top 5 van 2009 Ja, eh, en we willen natuurlijk niet nummer 1 af Nee, dat moeten we zeker niet willen. Nee. dus snel door naar de nummer 5. die heeft 7 punten van Dave en 5 van Kelly. En alle twee 0 van ons. ja, maar dat is niet omdat ik een slecht nummer vind. Nee, hoor, ik vind het een geweldig nummer. Absoluut niet. maar ja, team plaat en eh, vijf keer punten te verdelen, dan ja, ik wist ook wel dat dit nummer punten zou gaan krijgen. Dus toen ben ik een beetje lijst gegaan. Ja, dat ik toegeven. Zo werkt het altijd met dit soort stemmingen. Ja. Dat je denkt van, ah, die krijgt toch wel stemmen, dan doe ik mijn Strategisch stemmen heet ja, dat. Ja, precies. Dus zo werkt dat. En dan levert dat toch een rare lijst op. Ja, maar, nou helaas. Of Maakt niet uit, het is eh, gewoon een mooi Daarom, eh, in ieder geval op vijf uh, editors met Papillon. a sleep twitch. op Radio 501. 501. Ja. Goed nummer. Muse, Uprising. Yes. En dat was eh, dan de nummer 4. Het, het galmt allemaal het een beetje. wat eh, verdorie. Toch ook weer zo'n, eh, ja, Muse toch niet geheel onbekend, ook voor die tijd al. Maar toch een van hun meest populaire nummers uit 2009 ook weer. Ja, uit, dat, dat is misschien wel een beetje logisch aangezien de hele lijst uit 2009 komt. Maar dat bedoel ik niet. Moeten we hier nou weer op oh. reageren? <laughs> dat bedoel ik niet. Ik bedoel, als je kijkt eh, oh. op, Spotify of zo... Ja. Dan is dit ehm, een van de meest populaire nummers van Muse ja. op Spotify. Dus eh, uit 2009. Zo, eh, dus. Het zou natuurlijk ook mee te maken kunnen hebben, misschien omdat Spotify een beetje rond die tijd opkwam, zeg maar. En dat, dat zou kunnen. Ja. ze dat toen de nieuwste platen gingen spelen. Dat kan. Is dat toch alweer uit 2009 ook? Nee, dat niet. Nou ja. 2010 denk ik. Nou, lekker belangrijk. Ja, Jongen, we moeten door. Ja, we moeten door. We hebben nog drie platen klaar. En ehm, nummer drie ja. had ik eh, persoonlijk eh, eigenlijk op nummer 1 verwacht. Had, ik ook dat nummer ik, eh, verwacht. Dat, dat ik de, de, lijst opstelde. Ja. tenminste, de nummers uitkoos. Ja, ik had, nummer 3 is de Prodigy met Omen. Ja. Die had ik persoonlijk hoger verwacht. Ja, ik ook. Maar dus nou, wij hebben allebei op twee staan en is het uiteindelijk drie geworden. Ja, ja want... Dus uh, minstens twee zou worden. Dave heeft hier gewoon 0 punten aangegeven. En dan Patrick, Alex en Kelly 7-7 eh, om 3. En daardoor derde plek. Ja, jammer. Ja, sorry hoor. Dus niks aan te doen. Maar, en daarachteraan hoor je gelijk de, nummer 2 van de lijst. Ja, 10 punten. Twee keer, of uh, eh, 1 keer 10, 1 keer 7 van, uh, van Alex en Kelly. En ja. Eh, dan 0 0 van Dave Patrick. Dus, maar ja, ik heb gehoord dat jouw zoontje op die ja, muziek is oh, ga, gaat hij nog even op mijn gevoel inspelen ja, hier ja, ja. Ja, het is inderdaad gedraaid op zijn doop. En ik heb er lang wikken en wegen toch besloten om, om een nulpunt aan te geven. Gewoon echt gewoon rigoureus. ja, gewoon omdat ik de, de, andere beter vond. Dat is de enige reden. Dus nou. helemaal geen... geen, geen rare gevoelens erbij. Maar in ieder geval eh, de nummer 3 en de nummer 2 op rij. Eerst op, The eh, Prodigy met Omen en daarna Pearl Jam met Breathe. It's the end of uh-huh. her. As we sit alone, I know someday we must go on. Uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Oh, oh. free. Practiced on my sins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, nothing you would take everything you feel. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner. Het is wel eventjes een overgang van de eh, Omen van de Prodigy naar Just Brief van uh, Pearl Jam. Maar... Ach ja, ja. zo gaat het hè. Ach, ja, je dat met een eh, puntentelling. ja, precies. over Pearl Jam, er is een, in West-Friesland een nieuwe cover slash tribute band opgestaan. Die heet Pearl Jamming. En die gaan we proberen een keertje te laten spelen op de Vader Jacob stage. Ja, dat zijn... En niet de minste muzikant hoor, want dat is een deel van Maslof. de, ja, Jos Kolenberg is een vrij bekende bassist. Die naam zegt natuurlijk met iets, maar die heeft in veel bekende bandjes hier in de regio gespeeld. En eh, de zanger-gitarist van Tico Verde. Dus dat zijn eh, wel eh, muzikanten die een mopje kunnen spelen. Nou, dat dacht ik. En ehm, ja, ze, ze hadden een mp3'tje doorgestuurd die ook echt goed klonk. Dus, het kwam in de buurt? Ja, dus dat, dat zou leuk zijn als die een keertje komen spelen bij ons. Dat zou inderdaad wel dus gaan daar, daar zijn we mee aan het mailen. Oké. Ehm, nou ja, jongens, het zit er alweer op. drie, uur, drie uur lang, het vliegt voorbij. Het is echt voorbij gevlogen, inderdaad maar zeker. ik vond het leuk in ieder geval. Ik ook. Dat is mooi. Dave, heb jij het ook een beetje ineens ingehad? gehad? Of vond je ja, eh, nee, ik heb het, eh, ja, ik heb het ook redelijk Ja. Ondanks dat jullie mij over het algemeen overal buiten laten, vind ik het, uh, oh, wel zo. dat weer krijgen. Ah, nog steeds om de naam. <laughs> beetje jammer. Nou ja, ehm, Alex en ik zijn er morgen weer. Samen met Matthijs van der Meer van 4 tot 6. Yes. Zoeken wij de beste dance classics uit van de afgelopen jaren. En een speciale gast, toch? Nou ja, dat, dat, dat, hangt er nog een beetje om. Dus eh, dat, misschien een speciale gast. Dat, eh, dat, eh, dat houden we nog even. <laughs> Ik zie opeens iemand door beeld stuiteren, maar er staat bij de buren een trampoline, zie ik nu. Oh. <laughs> Die is steeds van die blote, blote borsten zo. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, Staat er ook een schommel naast? dat kan ik niet zien van hier. Maar wie krijgen we zo meteen? Nou ja, wij, gaan zo meteen de fakkel overgeven aan Girl Power. Samen, dat is Ariadne samen met Victoria. Die staan al te popelen hier, ook. Hoe popel je eigenlijk? Nou zo. Doe, eens voor. Ja, zo. Dus, ja, oké. Ja, jammer dat de webcam kom, niet werkt. Komt wel in de buurt van popelen, dacht ik zo. <laughs> En eh, je hebt van ons nog eh, de nummer 1 te goed. Uh... Eh, Zou ook echt girl power. Ja, dat is ook, dit is wel echt helemaal voor, voor, voor de girl power dames. oh, is ja. het een vrouw? Ik dacht dat het een man was. Nee, dit, nou, dit is uh, Ladder Woman. Een dijk van een vrouw. Dijk van een vrouw. Oh, Ladder Woman. Bef Ditto. Met de gossip. Samen de gossip. En eh, eh, het nummer is Heavy Cross. En die hebben eigenlijk alleen van ons punten gekregen, Dave. Dus ja, twee keer tien. Ja, ik stem op lekkere wijven. Dat, eh, De Godfathers van het programma. <laughs> het lekkerste wijf in is Bev Ditto, Gossip, Heavy Cross. En nou, veel plezier verder. Met, veel plezier, blijf luisteren. De het hele weekend live radio. Nog 55 uur, zoiets. Heel dus, veel. heel veel. De mazzel.